4 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Misdaadjournalist Peter Erden Vries wordt de adviseur en vertrouwensman van kroongetuige Nabil B. in het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. Hij wordt ook zijn woordvoerder. Verder is de nieuwe advocaat van de kroongetuige Peter Schouten uit Breda. Schouten en de Vries maakten dat bekend op een persconferentie. Nabil B. werd verdedigd door advocaat Dirk Wiersum... die in september werd doodgeschoten. Daarna had de kroongetuige een aantal anonieme advocaten... die ermee stopten. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich maandag bij de betoging op de Dam in de kou gezet door minister Grapperhaus. Blijkt uit WhatsApp-berichten die op verzoek van de Tweede Kamer openbaar zijn gemaakt. Halsema nam contact op met Grapperhaus omdat het bij de demonstratie veel drukker werd dan verwacht. Ze wilde op dat moment niet ingrijpen en Grapperhaus was het daarmee eens. Later sprak de minister tegen dat hij ruggespraak met Halsema had gehouden. In een verklaring zei hij dat de drukte alle perken te buiten ging. Halsema reageerde furieus en epte dat Grapperhaus haar in de kou liet staan. Een middelbare school in Rotterdam, die net twee dagen weer open was... is weer dicht omdat een medewerker besmet is met het coronavirus. Er wordt weer op afstand les gegeven. Tot hoe lang is niet duidelijk. In een brief zegt de schoolleiding dat de besmette medewerker niet op school is geweest. Uit onderzoek moet blijken met wie hij contact had. Meer dan 100 mensen zijn besmet geraakt met het coronavirus in de Duitse stad Göttingen. De burgemeester van de stad sluit een verdere lockdown niet uit nu het aantal besmettingen oploopt. Gisteren sloot hij al alle scholen en een aantal kinderdagverblijven. Wat de bron is van de corona-uitbraak is niet duidelijk. Het weer bewolkt en wat regen bij een graad of 15. Vanavond en vannacht droog en een graad of 8. Morgen regen, later buien met kans op onweer. En ook dan wordt het maximaal 15 graden.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 Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, vind ik best een beetje eng. En ik denk aan. Alle zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen.